Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Israëlse leger op de Golanhoogte onder vuur genomen. Er zijn luchtaanvallen uitgevoerd en zeker negen doelen werden door tanks beschoten. Of er doden of gewonden zijn gevallen is niet bekend. De aanval was een vergelding voor de dood van een Israëlische jongen gisterochtend langs de zwaar bewaakte grens met Syrië. De jongen van 14 zat in een auto die vanuit Syrië met een mortier werd beschoten. Drie andere inzittenden, onder wie zijn vader, raakten gewond. De islamitische terreurorganisatie ISIS heeft in korte tijd strategische grensposten in Irak in handen gekregen. Gewapende strijders veroverden in de westelijke provincie Anbar een grensovergang met Jordanië. De grensbewakers sloegen op de vlucht toen er op hen werd geschoten. Gisteren namen de radicale strijders al een grensovergang in die toegang geeft tot Syrië. De Verenigde Staten hebben Egypte militaire steun gegeven ter waarde van ruim 420 miljoen euro. De steun was bevroren sinds de val van president Morsi vorig jaar. De VS heeft het nieuws bekendgemaakt op de dag dat minister Kerry een bezoek bracht aan Egypte. Het snelle bezoek aan de nieuwe president Sisi laat zien dat de VS Egypte blijft zien als een belangrijke bondgenoot in het Midden-Oosten. Het menselijk weefsel dat donderdag in de jungle in Panama is gevonden is van Lisanne Vroon, een van de Nederlandse vrouwen die sinds 1 april worden vermist. De uitkomst is het resultaat van DNA-onderzoek dat is uitgevoerd in een forensisch laboratorium in Panama-stad. Over Chris Kremers, de andere vermiste vrouw, is nog geen uitsluitsel. Het DNA-onderzoek op het botmateriaal is nog niet gereed. De uitslag daarvan wordt in de komende avond verwacht. Wat er precies met de vrouwen is gebeurd is nog altijd onbekend.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 van ZFM. found someone to hold you. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. internet. www.zfmzandvoort.nl Walks the highways. See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.